Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Oudere organisaties willen dat ook gepensioneerden mogen meepraten over een pensioenakkoord. Nu zitten alleen de organisaties van werknemers en werkgevers aan de onderhandelingstafel. Volgens acht oudere organisaties is het beter als alle betrokkenen kunnen meepraten over een nieuw pensioenstelsel. Naast de ouderen ook jongeren. Minister Koolmees belooft dat hij na een pensioenakkoord gaat praten met ouderen en jongeren. Ondernemers kunnen per direct s'nachts geen geld meer storten bij de Rabobank. De bank sluit de zogeheten sealback-automaten na een plofkraak afgelopen nacht in Nieuwkoop. De bank vindt het niet meer veilig om de circa 600 automaten open te houden s'nachts. Koninklijke Horeca Nederland is bang dat horecaondernemers nu makkelijker overvallen kunnen worden... omdat ze hun omzet pas de volgende dag kunnen storten. De katholieke kerk in Spanje heeft voor het eerst publiekelijk toegegeven... dat priesters en andere geestelijke minderjarigen seksueel hebben misbruikt. In Madrid zei de voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie... dat de kerk de misstanden openlijk erkent en vastbesloten is die uit te roeien situatie in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is explosief. Dat zegt de gouverneur van de regio. Ze voorziet grote problemen in de winter. In het kamp, dat is bedoeld voor 700 mensen, zitten duizenden vluchtelingen en migranten. Volgens de gouverneur moeten die zo snel mogelijk naar het vasteland van Griekenland. Minister van Engelshoven ziet nog weinig in een verbod op websites waar concertkaartjes worden doorverkocht. De SP en veel Nederlandse artiesten en bands willen dat... omdat er vaak woekerprijzen worden gevraagd... die de fans vaak niet kunnen of willen betalen. De minister zegt dat een verbod op de doorverkoopsites nauwelijks te handhaven is. Het weer overwegend bewolkt met een stevige oostenwind... en kans op een soms winterse bui. Minima vannacht iets boven nul. Morgen vrijwel droog bij een graad of 4 en nog steeds een flinke oostenwind. Later vooral in het oosten en noordoosten neerslag... met kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Problemen in Noord-Holland door twee verschillende ongelukken op de N200 en de A5. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp sta je een half uur in de file tussen de A10 en Knoop het Raasdorp. De linkerrijstrook is namelijk dicht na een botsing. De A9 Amstelveen-Den Helder bij Heilo, 10 minuutjes extra. De A10 Oost tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knoopend de Nieuwe Meer, 10 minuten langzaam rijden. Ook vielen op de A22 eh, Beverwijk naar Velzen voor de N208. Maar dat is een kwestie van een paar minuten. A27 Gorkum-Almere tussen knop het Rijnsweert en Hilversum. Een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De N99 Den Helder Den Oever. Tussen Den Helder en Annapolona een kwartier vertraging. De N200 Amsterdam naar Halfweg is nog steeds dicht. Tussen de A10 en Halfweg. De N202 Amsterdam en Muiden langzaam rijden tussen Spaarnwoude en de A22 10 minuten extra. En de N246 Beverwijk-Westgrafdijk tussen Noordijk en de N244 10 minuten erbovenop.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 it may take a lot of tequila If I can't drown a memory I'll damn sure teach her to swim When I cross I'll take this ring from my hand aflevering probeer ik een album voor te stellen dat mij de afgelopen week is opgevallen. Deze week valt de eer te beurt aan de Marcus Lindsay Band met een titeloos album. Je hoorde Another X in Mexico. De muziek doet me aan George Strait denken. Ook songs zoals When His Love Leaves You Cold en One Less Fool in Amarillo bevestigen dat. Since the night I met her, she's still wild and free. What's different is me. Even love can make some people who they don't want to be. Maybe someone in Tulsa will feel in Texas will make her dreams come true.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 Wauw, wat een album. Inderdaad, een big deal. Ik kan nu al zeggen dat dit album tot mijn favoriete top 10 hoort in 2018. Mijn favoriete track van het album is Swinging from the Rafters, waarin ze de steun krijgen van Danny Michel en Rob Carly. Met Big Deal treedt deze formatie in de voetsporen van Bob Wills. There's a place down by the water Muddy, muddy water by the trestle tracks. Where the big band plays on Saturdays and the rum runs thick and fast. Swinging from the rafters, boots and skirts and bolo ties. Come dance your girl through the curling smoke of this unholy sight. Swinging from about this place. Well, now, Jimmy, he grows poppies in his field out back. Although we don't talk about it, cause he's a dangerous cat. Who at his barn we party, steel guitar and lantern glow. The best big band in five counties, you ought to hear that drum roll. on Sunday. You best not take the chance. Cause if Jimmy finds you sneaking around, he's, he's gonna, gonna, he's gonna, gonna make, make you dance. Het wordt een zeerste aanbevolen voor alle fans van bluegrass, country en inspirerende muziek. Het muzikaal vakmanschap op dit album is enorm en de nummers zijn oprecht en buitengewoon goed gemaakt. A Little Trust is afkomstig van Donna Julies. Real Country Crossroads met de act van de maand. Het album Wild Angels van Martina McBride kwam in 1995 uit. De eerste single, Safe in the Arms of Love, behaalde een top 5 notering. Under the influence van Randy Travis, Keith Whitley, Gene Watson en George Jones hoef je maar één keer te luisteren om te weten wie Tim Culpepper's Smoky Honky Tonk vocaal beïnvloedde. Wat je moet weten is, hij is geen toeval. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het in zijn bloed zit. party sounds so good with beer. When that jukebox plays some Jones and Straight, you can always find me here. So put on Whitley stuff, I'll slide my bar stool up, and you can pour me a shot that's strong. rock country songs. Ken, tell us all about it. Tell my book on tradition True Words. De original van deze week. "Saginaw, Michigan is een song uit 1964, uitgevoerd door Lefty Frizzell. De single was Lefty Frizzell's zesde en laatste nummer 1 hit in de Amerikaanse country charts. Saginaw, Michigan stond in totaal 23 weken in de hitlijsten. Het leverde Lefty een Grammy-nominatie op. Crossroads, nummer 1 country hit. was born in Saginaw, Michigan. I grew up in a house in Saginaw Bay. My dad was a poor, hard-working Saginaw fisherman. Too many times he came home with too little pay. I loved the girl in Saginaw, Michigan. The daughter of a wealthy, wealthy man. But he called me that son of a Saginaw fisherman, and not good enough to claim his daughter's hand. Now I'm up here in Alaska looking around for gold frenzy fool, I'm a digging in this frozen grounds of cold. But with each new day, I pray I'll strike it rich and then I'll go back home and claim my love in Saginaw, Michigan. I wrote my love, I wrote my love in Saginaw, Michigan. I said, honey, I'm a coming home, please wait for me. And you can tell your dad I'm coming back a richer man. I hit the biggest rack in Klondike history. Her dad met me. Her dad met me in Saginaw, Michigan. Saginaw. He gave me a great big party with champagne. Then he said, son, you're wise, young, ambitious man. Will you sell your father in a lawyer Klondike claim?" Now he's up there in Alaska, digging in the cold, cold ground. The greedy fool is looking for the gold I never found. It serves him right, and no one here is missing him. Least of all, the newlyweds of Saginaw, Michigan, were the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show his face. De 15-jarige Owen Mac komt uit Ierland. Het is dan ook niet zo vreemd dat enkele Ieren zoals Jimmy Buckley en Derek Ryan tot zijn grote voorbeelden behoren. Maar ook Gene Watson en Rascal Flats kunnen daaronder gerekend worden. Dankzij Little Cabin on the Hill maken we kennis met tiener Owen Mac. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ethan Huis maakt op The Secret Us muziek die zich niet zomaar in een hokje laat duwen. De songs van de muzikant Van Rai bevatten flink wat invloed uit de pop, maar ook folk en country hebben hun sporen nagelaten in de muziek van deze Nederlandse singer-songwriter. Blue Moon is de eerste song die scherp staat. started until more. knappe van The Secret Us is dat Etenhuis steeds kiest voor een wat andere invalshoek, waardoor de plaat spannend blijft. Het ene moment vliegen de instrumenten je om de oren. Het volgende moment klinkt de plaat sober of worden flink wat strijkers ingezet. Het album kan voorzien worden van het predicaat van internationale allure. Luister maar naar songs zoals Lonesome Traveler en Little Bird. time you slowly see your dreams evolving into mine. I thought about you much. Through the phases of my life, you were always by my side. Like a familiar stranger, the corner of my eye. Now I watch you from afar. Thinking I once was the soul that you are. copper fed little bird, little bird. Only speak when spoken to, look closely at what others do. Move yourself through the streets to the rhythm of the beat. Don't stand in their light, shrink yourself to pocket size, little bird, so they can carry. blokje country uit eigen land. De Chet Cook Band uit Texas heeft de muziek van Dwight Jokum en Glenn Campbell samengesmeed tot één geheel. Optredens zijn eigen tijds en wervelend. Dit vaak in tegenstelling tot de moderne country acts. Bojangles and the Jones is de song waarna we gaan luisteren. found my home. He's in the backseat of some pickup truck. I got past due student loans. But that truck, it rides with passion like a Pentecostal prayer. With a hand-me-down PA in the middle of nowhere. His name is on the marquee outside a Texas bar. Enjoys his free gas and beers. He stares up at the stars. In the home naar info at crossroadsmusic.nl. De geweldige cast van muzikale gasten en vrienden delen niet alleen een gemeenschappelijke liefde voor de western swingmuziek, maar creëren samen geluid dat het oude combineert met het nieuwe. Het is een eerbetoon aan de roots van traditionele muziek in hun eigen nieuwe klassieke originele songs. Vandaag is Jason McCoy op bezoek bij de band en we horen ze in Extraordinary. Crossroads Dit is het favoriete album van de maand. My mother always told me I was special. That's so sweet. That I'd be head and shoulders above the crowd. You can't understand the stress of always being bad. And living with a mind so well endowed. wow. Extraordinary, they keep telling me I'm special according to the dictionary. Well, I'm a textbook intellectual, a highfalutin thinker, that's me. me. Unparalleled academically. sitting on the dryer. Yeah, be normal. Need an answer? Just inquire. Well, my head's so full of brains, you see. It's called familial macrocephaly. Well, it's in the name. I'm not to blame for extraordinary me. Ah. Well, I give you my left brain to have one thought that's plain and simple. One where every little detail doesn't have to be a symbol of the meaning of life. Woe is me. Well, oh, my effervescent personality just wants to be normal. That's positively pedestrian. I'll just be normal. It's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm all that and a piece of cake. Extraordinary me. It isn't always fun to be the chosen one. But technically speaking, you're not fit to be critiquing me, cause you're normal. Average. Right in the middle, my friend. Look at that, a bullseye. No, no, no, you're right beside that. Holy brains, top heavy. I can't even bend over to pick something up. All you hear is. I wanna be normal, just like they say on the drive. Just be normal, but my IQ's so much higher. Well, it's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm clever and distinguished. Some say quite the cunning linguist. It's just the way I gotta be. Extraordinary. Look at me, look at us, look at them, look at them looking at us. <laughs> Ik doe er even het zwijgen toe, want Shania is on the radio. En Brent Duncan vertelt erover. Ben zo weer terug. Zometeen nog een uur country. Call up Johnny, call him, come on, turn it up, sing along. Play me another rock and roll song. We're ready to rock and roll the night away.